12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De eerste boeren die morgen in Den Haag gaan demonstreren zijn onderweg. Onder meer van Texel en de provincie Groningen zijn trekkers vertrokken. De boeren zijn boos omdat er volgens hen een negatief beeld over boeren wordt geschetst. De protestactie van boeren in Den Haag leidt morgenochtend... in combinatie met het slechte weer waarschijnlijk tot verkeersoverlast. Bij gevechten in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië... zijn twee vrouwen omgekomen. Het zouden IS-aanhangers zijn, meldt een Koerdische nieuwsite. In het door Koerden gecontroleerde kamp zouden gevluchte IS-vrouwen geheime processen voeren tegen vrouwen die niet volgens de regels van IS leven. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn studentenprotesten tegen de regering opnieuw uitgelopen op confrontaties met ordentroepen. Zeker 37 studenten raakten gewond. De studenten protesteren tegen allerlei nieuwe wetten, zoals een wet die de macht van een instituut zou inperken. De Engelse zanger Eric Burden heeft een concert met The Animals in Amsterdam... vlak voordat het zou beginnen afgeblazen. Het concert in Avas Live zou om 8 uur beginnen. Burden zei volgens de Telegraaf dat hij niet betaald heeft gekregen... en dat het optreden daarom niet door kan gaan. De concertzaal houdt het op onvoorziene omstandigheden. In Den Haag zijn de cabaretpleizen uitgereikt. Lenette van Dongen kreeg een Poulevenario voor haar voorstelling Paradijskleier... Ook Louise Korthals kreeg er een voor Alles is er... en Theo Nijland won een poelenvenario voor En de rest is onzin. De Nederlandse Hoop, de prijs voor een veelbelovende theatermaker... ging naar Peter Pannenkoek voor zijn tweede solo Later was alles beter. Het weer, vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Ook vannacht en morgenochtend regent het. Smiddags klaart het vanuit het westen op. Vooral in het zuiden later in de middag weer pittige buien... mogelijk met hagel en onweer. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.